Volgens het CBS daalde de uitstoot met 3%, onder meer door de economische crisis. Sinds 1990 is de uitstoot van CO2 gedaald met 6% en daarmee voldoet Nederland nu al aan internationale afspraken voor 2012. Informateur Cenk Willink begint vanmiddag met het raadplegen van de fractievoorzitters. Koningin Beatrix benoemde de vicepresident van de Raad van State gisteravond tot informateur. Cenk Willink verwacht dat hij een paar dagen nodig heeft om de nieuwe situatie in kaart te brengen. Vanmiddag praat hij eerst met VVD-leider Rutte, daarna met de andere fractievoorzitters. VVD, CDA en PVV willen verder praten over een minderheidskabinet met steun van de PVV. TBS-klinieken willen patiënten eerder met verlof sturen. Na twaalf maanden behandeling zouden ze een aanvraag moeten kunnen doen voor een begeleid verlof. Het TBS-beleid is een tijd geleden aangescherpt na een reeks incidenten. De voorgestelde versoepeling maakt deel uit van een verbeterplan van vijf punten. De klinieken benadrukken dat de toetsing streng blijft. Afghaanse politiemensen hebben met wapenstokken ingeslagen op een menigte in de hoofdstad Kabul. Klanten wilden spaargeld opnemen bij de Kabulbank, omdat die in de problemen zou zijn gekomen. De run op de bank begon vorige week. Amerikaanse kranten schreven toen dat de Afghaanse centrale bank de twee topmannen van de Kabulbank heeft vervangen wegens corruptie. De Belgische bierbrouwer InBev haalt in België ruim 4200 vaten Stella Artois terug. Door een productiefout heeft het bier een zurige smaak. In de persleidingen zaten nog restanten van het abdijbier Leffe. Honderden cafébezoekers hadden geklaagd over de smaak van Stella Artois. Rijkswaterstaat slaat voor de komende winter extra strooizout in. Normaal is er in de winter ongeveer 60.000 ton in opslag, nu is dat 90.000 ton.